7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Virginia Beach heeft een ambtenaar in het gemeentehuis... zeker 12 mensen doodgeschoten. Vier mensen raakten gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. De man werkte al lange tijd op het gemeentehuis... maar was volgens Amerikaanse media kort geleden ontslagen en wilde wraak nemen. Hij zou om vier uur middags het vuur hebben geopend op willekeurige aanwezigen... Virginia Beach is een toeristische stad met zo'n 450.000 inwoners aan de oostkust van de VS. Op een provinciale weg in Midden-Limburg heeft een politieauto een voetganger doodgereden. Dat gebeurde even na middernacht bij het dorp Sint-Joost. Volgens de politie dook het slachtoffer plotseling op voor de auto... en kon de agent die de auto bestuurde hem niet meer ontwijken. De voetganger overleed ter plekke. Een speciale eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Een duikteam uit Zuid-Korea zoekt in Hongarije mee naar de 21 vermisten... na het ongeluk woensdag met een rondvaartboot in Budapest. Het schip met Zuid-Koreaanse toeristen kapseisde toen het op de Donau... door een cruiseschip werd overvaren. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en het modderige water. Zeven toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven doden zijn geborgen. De biografische film over zanger Elton John is in Rusland vijf minuten korter. De Russische distributeur heeft alle homoseksueel getinte scènes en zoenscènes eruit geknipt. Elton John en de filmmakers zeggen vooraf niet op de hoogte te zijn gebracht van de bewerkingen... en zijn ook niet te spreken over de wijzigingen. Volgens de Russische distributeur zijn de scènes eruit geknipt... omdat de film anders niet aan de wet zou voldoen. De film Rocketman gaat over het begin van de carrière van Elton John... en is in Nederland al in première gegaan. Het weer vandaag vrij zonnig met soms wat sluierwolken.